Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn geen BN'ers meer te zien in gokreclames. Want te veel jongeren wagen vooral online een gokje. Het skippen van BN'ers uit reclames moet gokverslaving tegengaan. Het waren er een hoop, vertelt collega Nick Wouters. Ronaldinho zag je recent ook nog in de bushokjes eh, hangen. Maar ook eh, BN'ers die niet iets met voetbal direct hadden. Dennis Wening, Ruben van der Meer en Dries Roelvink de minister was er wel klaar mee en in de Tweede Kamer willen sommigen verder gaan. Als het aan dit SP-Kamerlid ligt, krijgen voetbalclubs straks ook geen sponsorgeld meer van gokbedrijven. We hebben een verbod voorgesteld op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Nou, daar valt dit dus per definitie onder. Want dit is zo ongericht als het maar zijn kan. Het komt misschien op de clubs, die, op, op de shirts die kinderen gaan dragen. Het komt op de reclameborden. Er is zelfs een voetbalstadion wat gaat heten naar een kansspelaanbieder. Sommige voetbalclubs krijgen miljoenen euro's aan sponsorgeld van gokbedrijven. Dikke zwarte rookwolken boven Oude Pekela in Groningen. Er waren vanochtend knallen te horen bij een schuur. Daarna brak een grote brand uit. De politie denkt dat er in de schuur een ecstasy-lab zat. Er is voor de zekerheid een NL-alert verstuurd. Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren dicht houden. Er moet echt meer geld naar leenstelselstudenten. Die oproep doen studentenorganisaties en ouders. Volgend jaar wordt de basisbeurs weer van zolder gehaald. Maar de huidige groep studenten heeft gewoon volle bak moeten lenen. Zij krijgen maximaal 1400 euro compensatie. En dat is echt te weinig, vindt deze moeder. Ze vindt het oneerlijk. Er wordt in 2015 een leenstelsel ingevoerd. Dan denk je, ja, het gaat wel goed komen. Want onze kinderen die krijgen daardoor beter onderwijs. Ze worden weliswaar aangemoedigd om geld te lenen door de overheid. Maar goed, ze zullen wel weten wat ze doen. Er zitten daar slimme mensen in Den Haag. En dan blijkt ineens zeven jaar later dat het experiment mislukt is basisbeurs wordt weer ingevoerd. Er is nu een petitie gestart. Er zijn inmiddels iets meer dan duizend handtekeningen binnen. Het weer. Vanochtend, eh, later vanochtend gaat het weer regenen. Vanmiddag zelfs met onweer en hagel. Er kan veel regen vallen in korte tijd. Voor de regen uit wordt het in het oosten nog bijna 30 graden. In de bui en gaat op 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op donderdagochtend verloopt de spits doorgaans wat drukker. Maar het loopt nog niet echt uit de hand. Er staan voornamelijk dagelijkse files met de meeste vertraging op de A2. Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de A7 van Den Oever naar Zaanstad bij Purmerend. En op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Daar heb je dus ook 10 minuten vertraging. En op de A10 staat file bij Amsterdam Buitenvelder, dus op de ring van Amsterdam. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je 20 minuten vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ah, I hear the sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up goodbye. emotions smile I know she must be kind Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Meer op de gang dan in de klas en uren zwerven door de stad zonder reden die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mee. Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen ze zien me lachen op de foto.